4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet heeft besloten om geen aanvullende maatregelen te nemen voor de luchtvaart. Betekent dat er geen maximum wordt gesteld aan het aantal passagiers in een vliegtuig. Ook niet als dat betekent dat inzittenden geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Wel moeten mensen in het vliegtuig een mondkapje dragen. Bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. De Tweede Kamer vroeg deze week om aanvullend advies van het RIVM... omdat er veel vragen zijn over de gezondheid van vliegtuigpassagiers. Ierland gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer in lockdown. Ook niet als er sprake zou zijn van een tweede golf van het coronavirus. Dat zegt de belangrijkste adviseur van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens hem is er nu meer bekend over het virus, COVID-19, dan in maart... toen de lockdown werd ingesteld. En daarom is het volgens hem straks mogelijk om andere stappen te nemen. In Ierland zijn meer dan 25.000 mensen positief getest op het virus. Er zijn ruim 1700 mensen overleden. De Britse regering wil de overgangsfase mm, niet verlengen... waarin met de Europese Unie wordt gepraat over een handelsakkoord. Dat betekent dat er voor 1 januari een overeenkomst moet zijn... anders volgt een no-deal brexit. De Britse minister Gove heeft Brussel laten weten dat het moment om de datum op te schuiven is verstreken. Hij twitterde op 1 januari krijgen we onze politieke en economische onafhankelijkheid terug. Formeel heeft het Verenigd Koninkrijk nog tot 1 juli de tijd om te vragen om uitstel. En het weer tot slot. In het noorden is er nog wat bewolking, maar uiteindelijk eh, komt overal van tijd tot tijd de zon door. Het is 25 tot 29 graden geworden. Vanaf de namiddag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, vooral in het zuiden. Morgen is het weer boven de 25 graden en dan weer in de loop van de dag neemt in het noordoosten dit keer de kans op onweersbuien toe.